Clemens Peters met het NOS Journaal. Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste Nederlandse exportproducten, heeft het CBS bekendgemaakt. In 2022 ging er voor 25,5 miljard euro aan machines en onderdelen de grens over. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2015. Met name de verkoop van chipmachines door ASML uit Veldhoven droeg sterk bij aan de export van machines. Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste exportproduct. En dat kwam vooral door de sterk gestegen aardgasprijs. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BSDP overleed Letnik aan een hartstilstand... nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... na kritiek op president Lukashenko. Hij is de vijfde politieke gevangene die in Belarus is overleden in twee jaar tijd. Op dit moment zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in het land. Veel van hen werden gearresteerd na de grootschalige protesten in 2020 tegen de dictator Lukashenko. Op een industrieterrein in Almere staat een kringloopwinkel in brand. waar ook een nabijgelegen palletopslag dreigt door de Vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de afgelopen avond... en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Automobilisten in Heteren in Gelderland konden hun ogen niet geloven... toen ze de afgelopen avond wilden tanken bij de BP. Een litertje super kostte 1,39 euro. Zo'n 60 cent minder dan op de meeste plaatsen. En ook diesel was veel goedkoper. De oorzaak van de prijsdaling was een storing in het systeem. De lage prijzen gingen als een lopend vuurtje door de buurt... met als gevolg lange rijen voor het tankstation. Even na 10 uur was het uit met de pret... en werden de tanks van een afstand gesloten. Het weer vannacht overal droog met minima rond 8 graden. Overdag eerst droog en dan gaat of 10, maar smiddags weer regen en iets kouder.